Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een speciaal Rusland-tribunaal om de verantwoordelijke voor de meest ernstige geweldsmisdrijven in Oekraïne te kunnen vervolgen. Volgens EU-correspondent Kizia Hekster heeft dat tribunaal ook de Russische president Poetin in beeld. Poetin zal op het lijstje staan, maar zal niet vervolgd kunnen worden zolang hij nog in functie is. Dat is de afspraak eh, die gemaakt is bij het tribunaal. Kan dus alleen als hij geen leider van Rusland meer zou zijn. Maar eh, nou, dat eh, de Rusland hier niet blij mee zal zijn, staat wel vast maar formeel hebben we nog geen reacties gehoord. Nederland stelt voor om het tribunaal in Den Haag te huisvesten... maar het is nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. Het vliegveld in Eindhoven was vanochtend korte tijd dicht door een bommelding. Een passagier zei dat er een bom in haar koffer zat in het ruim. Maar daar bleek niets van waar. De vrouw is aangehouden. En door die valse melding liep een aantal vluchten vertraging op. De Duitse politie heeft 34 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen. Het zou gaan om crypto die door criminelen werd gebruikt om geld wit te wassen. De mensen die een platform daarvoor runden, die zitten nu vast als verdachten. En voor ruim 200.000 middelbare scholieren zijn vandaag de eindexamens begonnen. En voor sommigen is het het eerste eindexamen ooit. Anderen hebben er al heel wat meer achter de rug. Zoals Abdurrahman. Hij deed het al 16 keer. Vier jaar geleden deed hij eindexamen op het VMBO-T. Maar hij wist toen al eigenlijk dat hij geneeskunde wilde gaan studeren. Dat is dan natuurlijk een opleiding aan de universiteit. En ik zat maar op het VMBO. Ik dacht er zelf nog aan om eventueel een andere weg af te leggen. Want ik wilde eigenlijk niet zo lang op de middelbare school zitten. Maar ik kreeg eh, van studentengeneeskunde toch de advies om VWO te gaan doen. Eh, dus eerst heb ik de HAVO gedaan. En uiteindelijk eh, nu op het VWO. En vandaag mag je, mag je dus opnieuw een examen maken? Ja, dus ik heb het nu natuurlijk al heel vaak gedaan. Dus het is nu eigenlijk niet meer zo heel speciaal eigenlijk. Ik heb nu wat minder zenuwen, laat ik het zo zeggen, voor het feit dat ik daar straks ga zitten eigenlijk. De eindexamens duren nog tot en met 26 mei. Het weer dan nog droog en zonnig met soms wat stapelwolken bij een graad of 21. Morgen begint in het noordoosten bewolkt. In de rest van het land is het dan zonniger.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 de EBI in vucht uitsmokkelde. Shurkula zit sinds een maand in voorarrest. Buitenlandminister Veldkamp belooft gevoelige besluiten voortaan eerst met zijn collega's te bespreken. Deze week vroeg hij de Europese Commissie om een onderzoek of Israël zich nog wel houdt aan principes van mensenrechten en democratie. Vooral de PVV reageerde daar boos op. Eindhoven Airport is vanmorgen korte tijd dicht geweest vanwege een valse bommelding. Een vrouw van 51 zei dat er een bom in haar ruimbagage zat, maar er werd niks gevonden. Ze is aangehouden.